GroenLinks-leider Klaver zei dat hij veel waardering heeft voor haar keus. En demissionair premier Rutte heeft het over een groot verlies. Het is een, het is een grote mevrouw, wereldwijd erkend als een groot diplomaat. Ze heeft met Assad onderhandeld over het wegkrijgen van de chemische wapens uit Syrië. Uh, is zeer vooraanstaand in de Verenigde Naties. Eh, Nederland had aan haar een hele goede vooraanstaande, wereldwijd gerespecteerde minister van Buitenlandse Zaken. Dus, dus ook voor Nederland is dit echt een, een groot verlies. Ook minister Bijleveld van Defensie kreeg vanavond een motie van afkeuring. Zij blijft wel gewoon op haar plek zitten. Het kabinet heeft een pot met 45 miljoen euro beschikbaar voor gemeenten. Zodat ze extra mensen in kunnen zetten om te controleren of de horeca hun gasten wel om het corona toegangsbewijs vraagt. Dat er extra geld zou komen kondigde premier Rutte dinsdag aan tijdens de coronapersconferentie. Vanaf 25 september moet iedereen van 13 jaar en ouder aan de deur van een restaurant of de bios die check-app laten zien. Facebook doet weinig om activiteiten van drugskartels en mensenhandelaren tegen te gaan. Volgens de krant Wall Street Journal groeit Facebook vooral in landen buiten de VS en Europa. En in die landen wordt niet goed in de gaten gehouden wat er op het platform gebeurt. De hele avond is het treinverkeer al ontregeld. Aan het eind van de middag lag het treinverkeer tijdelijk helemaal plat door een telefoonstoring. Inmiddels is die storing voorbij, maar het loopt nog altijd niet helemaal op rolletjes. In Rotterdam moesten deze reizigers langer op hun trein wachten. We dachten nog, er staan heel veel mensen hier, waarom? Maar ja, dat werd snel duidelijk. Ik heb wel liever dat het nu is gebeurd dan eh, dat het in de ochtend zou zijn. Want dan zou ik laat komen natuurlijk. En eh, nu heb ik wel een afspraak, maar die is niet zo belangrijk zoals naar school gaan natuurlijk. En dan nog het weer. Het blijft vanavond en vannacht zo goed als droog. Morgen eerst mistig, later zonnig, hier en daar een buitje en zo'n 21 graden. Zin in Zandvoort, in Zandvoort. is Zin in ZFM. ZFM. nu Nashville. Je luistert naar Nashville met Astrid van der Kaai. silver ribbon running through these hills. In a Kenworth headed out of Louisville. And every mile I'm chasing down seems longer than before. Knowing that the road won't lead me back to you no more. Jackson Willis was a trusted friend. But I never should have left you alone with him right now, and I'm shot down. Dunn heeft soloalbums uitgebracht. Maar ook de andere helft van Brooks Dunn, Kicks Brooks, nam in 1989 een album op. En dat album heette Highways and Heartaches. En daar hoorde je net de titelsong van. We gaan naar de digitale brievenbus. Via info.nashforradio.nl kregen wij muziek opgestuurd vanuit Amerika. Van Carrie Kyle. Hij groeide op met de country en rockmuziek uit de jaren 90. En noemde zijn muziek een mix van Alabama en Tom Petty. Hoe dat klinkt, dat hoor je op We Your Man. skin Your emerald eyes, the way they draw me in Ain't your coke bottle curves or the vintage in your style The way you say my name even though it drives me wild It's that high nieuwste single van Carrie Kyle. En die heet Be Your Man. In onze digitale brievenbus hoorde je hem voorbij komen. Dat er van het stoppen met muziek maken nog geen sprake is... bewijst Connie Smith op haar 80-jarige leeftijd. Ze heeft namelijk recent een album uitgebracht... en dat album heet The Cry of the Heart. Na tien jaar geen muziek te hebben uitgebracht... komt ze dus terug met dit hele mooie album... waarvan je nu gaat luisteren naar Here Comes My Baby Back Again. Here Comes My Baby Back Again van haar nieuwe album The Cry of the Heart. En wie weet maken we dat ooit ook wel tot een spotlight album hier bij de National Radio Show. Maar nu is het eerst tijd geworden voor de Nashville Spiegelplaat. En de gaan van 1974, want toen schreef Johnny Cash het en bracht hij dat nummer ook uit. In 2021 was er de film The Ice Road, waar dit nummer ook in gezongen werd. En toen was het de beurt aan Jason Isbell. Je gaat twee keer luisteren naar All I Do Is Drive. Dit is de Nashville Spiegelplaat. I ask an old truck driver about life out on the road. If he does a lot of singing when he's bringing in his load, if there's a pretty waitress crying for him every hundred miles. If he gets a lot of loving, if he has a lot of smiles, and I asked him if those trucking songs tell about a life like his, he said, If you want to know the truth about it, here's the way it is. All I do is drive, drive, drive try to stay alive and keep my mind on my load, keep my eye upon the road. I got nothing in common with any man who's home every day at five. All I do is drive, drive, drive, drive, drive, drive. drive. coffee, then I had to warm it up. And his greasy fingers trembled as he held on to the cup. And I said, Don't you hear a lot of music, see a lot of sights? Well, if you'll tune in to the Grand Ole Opry Saturday night, I will dedicate you a trucking song to which you can relate. He said, You just do the singing, and I'll do the driving, mate. All I do is drive, drive, drive. Try to stay alive. Keep my mind on my load. Keep my eye upon the road. I got nothing in common with any man who's home every day at five. All I do is drive, drive, drive, drive, drive, drive, drive. If I can get the fuel. Dit is de Nijsville Spiegelplaat. Well, I asked an old truck driver about life out on the road. If he does a lot of singing when he's bringing in his load. If there's a pretty waitress crying for him every hundred miles. If he gets a lot of loving and if he has a lot of smiles. And I asked him if those trucking songs tell about a life like his said, if you want to know the truth about it, here's the way All I do is drive, drive, drive, try to stay alive, keep my mind on my low, keep my eye on the road. I got nothing in common with any man who's home every day at five. All I do is drive, drive. radio show. Ricky Skaggs en Bruce Hornsby en How Mountain Girls Can Love. Nou, hoe ze dat doen, ik heb geen idee. Misschien moeten ze dat maar eens uitleggen. Uh, onlangs won Hilde Vos bij de International Singer-Songwriters Association... de Golden Award voor International Female Vocalist of the Year. Tijd dus om haar eens even in het zonnetje te zetten. Je hoort nu een nummer van de Hilde Vos Band. Dat is Close to the Fire. Sometimes life is like a cold wind. keep you off your feet There's a fire deep inside That keeps me warm In the longest night You make me nog naar muziek van onze maandartiest. We blijven nog even in 1996. Want we hebben nog een nummer van het debuutalbum van Trace. En dat album heet Dreaming Out Loud. Op dat nummer staat één van zijn eerste top 5 hits. En het is een nummer over gemis en hoop. En hij is nog mooi. Hij heet Every Light in the House. Dit is de Nashville Maandartiest. I told you I'd leave a light on. In case you ever wanted to come back home. smiled and said you appreciate the gesture. I took your every word to heart, cause I can't stand us being apart. And just to show how much I really miss you. Every light in the house is on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 king of the wild frontier. Nashville, jouw wekelijkse dosis country music. see, I so geleden bracht de gelegenheidsduo Robert Plant en Alison Krauss het album Raising Sand uit. Maar er is een nieuw album en een nieuwe single en die hoorde je dus net. En die heet Can't Let Go. En daarvoor gingen we even lekker terug in de tijd met een gouden ouwe van Tennessee Ernie Ford en The Ballad of Davy Crockett. En nu gaan we naar 1999 voor een nummer dat al in 19... Eh, dat al 58 jaar oud is. Ik moet wel even opletten wat ik moet lezen. En hoeveel is. Dit is zo'n cover van Hank Williams. Maar die wordt nu dus gezongen door Leanne Rimes. Dit is Your Cheating Heart. Your cheating Hank Williams is natuurlijk heel erg mooi. Maar deze mag er ook zijn. 1999, Leanne Rimes en Your Cheating Heart. We gaan nu verder met Amerikanen uit Groningen. Ja, want in Nederland zijn er ook artiesten die hele mooie Americana muziek maken. Via info.nashforradio.nl kregen we de nieuwste single opgestuurd van Jonathan Rhodes. En die heet At Least I Found You. my thoughts keeps running and running Running into something strange I tell myself that things will change But I'm drowning And where do I go when all other paths are tried? Circles and circles are all I find Take another sleeping pill A shot of whiskey if you will But who's counting? I've been losing sleep over the fact that nothing goes as you'd expect But I found you and if just a game of chance I hold some good cards in my hands Cause I found gonna get me out of this golden cage some sense into me Well, I found you At least I found you At least I found you At least I found you en zo heet de nieuwe single van Jonathan Rhodes, At Least I Found You. Je hebt nog twee nummers van het Spotlight album voor je klaarstaan. En dat is deze week het album The Girls Are Back in Town van het trio Chapel Heart. Je gaat eerst luisteren naar Jesus en Alcohol. En hou je vast, lekker stevig. Want op dit nummer speelt zelfs Billy Gibbons van ZZ Top Gitaar. En daarna hoor je Just Say I Love You. Dit is het Nashville Spotlight album. raining, but I didn't see it pour. It was daisies and sunshine. Then you hit the door and now you're gone. One shot down. Folks always said booze was no good for me. Jesus always said to start. I begged and I pleaded him to mend my night all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 didn't know where to find you I didn't know how I could touch that light That's always gathering behind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 知道。